lange tijd gescheiden zijn. Soldatenmeisje, al goede moed. Als ik terugkom, blijf ik thuis bij jou voor goed. Hij moest vertrekken met zijn hele regiment tijd en met bestemming onbekend. Op het perron namen ze afscheid van elkaar. En toen de tranen kwamen, zei hij zacht tot haar. ik thuis bij jou voorgoed. Nog slechts een laatste zoen en dan vertrekt de trein. Nu zal hij lange tijd van haar gescheiden zijn. Terwijl het meisje met haar waterlanders ver zij de woorden die bij het afscheid zijn gezet. Ja, soldatenmeisje, kleine schat, straks gaat de trein. En dan zullen we voor lange, lange tijd gescheiden zijn. Ik huis bij jou voor